Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR. Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com slash slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland. Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 12 uur. Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Dat de Iraanse leider Khamenei dood is, noemt de Amerikaanse president Trump gerechtigheid voor het Iraanse volk en iedereen die door het Iraanse regime is aangepakt. Dat schrijft hij op zijn social media. Hij noemt de aanvallen en de dood van Khamenei de grootste kans die het Iraanse volk heeft om hun land terug te winnen. Ondertussen wordt er op verschillende plekken in de hoofdstad Teheran gevierd dat Khamenei dood is. Nederland is zwaar verdeeld over de aanval op Iran. Blijkt uit een peiling van Hart van Nederland onder 3000 mensen. Zeker een derde is voor, bijna de helft is tegen en de rest heeft geen mening. De voorstanders zeggen dat ze de Iraanse regering gevaarlijk vinden voor hun eigen bevolking. Bewoners van een ontruimde zorginstelling in Rotterdam mogen snel weer naar huis. Ze hadden een prikkelende lucht geroken, waarna ze hun huis uit moesten. De lucht kwam van een vat in het schoonmaakhok. Blijkt te gaan om een ongevaarlijk schoonmaakmiddel. Als alles weer gelucht is, wordt de zorginstelling weer vrijgegeven. En een glansrol voor Mo Ihatare van Fortuna Sittard... in de wedstrijd tegen NEC, de nummer 4 van de eredivisie. Fortuna won die met 3-2, mede door een goal en twee assists van Ihatare. Ze stijgen daarmee naar de negende plek. PSV verstevigde de koppositie door met 3-1 van Heracles Almelo te winnen... Ajax speelt komende middag tegen PEC en Feyenoord tegen Twente. Dan het Veronica weer van Weer Online. Het klaart op en het koelt af naar 2 tot 4 graden vannacht. De ochtend start mistig, daarna wordt het zonnig en 10 tot 14 graden. In de middag meer kans op regen. Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Veronica. Dit is Veronica. kan. Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan. Shaka Khan, let me rock it, let me rock it, Shaka Khan. Let me rock it, that's all I wanna do. Shaka Khan, let me rock it, let me rock it, Shaka Khan. Let me rock it, got the feel for you.